Het celibaat zou geen rol spelen, zei kardinaal Bertone. De woordvoerder van het Vaticaan zegt nu dat het niet aan de kerk is om algemene uitspraken te doen over psychologische en medische zaken. Wel blijkt volgens hem uit statistieken dat er een link is tussen misbruik en homoseksualiteit. Tegen vier Molukse Nederlanders zijn cel- en werkstraffen geëist... onder meer voor openlijke geweldpleging en poging tot doodslag in Culemborg. Ze maakten deel uit van een groep die op nieuwjaarsdag in de wijk Terweide... een Marokkaanse Nederlander mishandelde. Tegen de hoofdverdachte is 18 maanden onvoorwaardelijk gevangenisstraf geëist... tegen een ander 15 maanden cel. Justitie wil dat twee verdachten de komende twee jaar huisarrest krijgen met oud en nieuw. Het onderwijs en de overheid moeten snel maatregelen nemen om personeelstekorten te voorkomen. Dat staat in een gezamenlijk rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de werkgevers en de vakbonden. Van alle leraren en ambtenaren heeft 70% over 10 jaar een andere baan of is met pensioen. Omdat het lang duurt om mensen op te leiden moet er snel iets gebeuren om de continuïteit te waarborgen. Er wordt tijdelijk geen drinkwater gewonnen uit de Maas. Waterleidingmaatschappij Limburg is daarmee gestopt... nadat bij Luik duizenden liters olie in de rivier waren gestroomd. Het vervuilde water bereikt op zijn vroegst over drie dagen de plek... waar water uit de Maas wordt gehaald. In de tussentijd haalt de waterleidingmaatschappij Limburg... het drinkwater uit grondwaterputten. De olie in de Maas is waarschijnlijk afkomstig van een schip. Het weer. Het blijft droog. Ook morgen is het zonnig bij een middagtemperatuur van ongeveer 14 graden. Tot het weekeinde is er weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.